Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Tilburg is een stadsbus afgelopen avond spontaan in brand gevlogen. De buschauffeur haalde de tien passagiers snel uit het brandende voertuig... waardoor niemand gewond is geraakt. De bus van Arriva vloog in brand tijdens het wachten voor een stoplicht. Mogelijk was er een technisch probleem met de motor. De brandweer heeft de bus geblust. Het Amerikaanse softwarebedrijf Citrix zegt volgens de standaardprocedures te hebben gehandeld nadat er een beveiligingslek was opgedoken. Het bedrijf reageerde in nieuwzuur op de gevolgen van het lek in de software, waarmee op afstand wordt ingelogd op computersystemen. Experts vinden dat Citrix eerst het lek had moeten dichten voor ermee naar buiten te komen. In Nederland hebben onder meer Schiphol en de Tweede Kamer Citrix uitgeschakeld. En het Nationaal Cybersecurity Centrum adviseert alle belangrijke instellingen nu geen Citrix te gebruiken. In de binnenstad van Groningen hebben ongeveer 60 railschoppers agenten belaagd met stenen en flessen. Daarbij is één agent gewond geraakt. Volgens de politie waren er op verschillende plekken in het centrum vechtpartijen. Wat de aanleiding daarvoor was, is onbekend. De politie heeft drie mensen aangehouden, onder meer voor vernieling van een politieauto. In de Eredivisie heeft Willem 2 in Alkmaar AZ verslagen. De Tilburgers wonnen de uitwedstrijd met 3-1... en staan daardoor nu op de derde plaats op de ranglijst. PSV kan die positie morgen wel weer overnemen. Eerder op de avond versloeg Feyenoord in eigen huis Heerenveen, ook met 3-1. Twente Groningen eindigde in 0-0 en Vitesse won uit bij Fortuna Sittard. Ook daar werd het 3-1. Het weer nog. Tussen de buien door klaart het vannacht wat vaker op. De temperatuur kan tot dicht bij het vriespunt zakken. Overdag eerst in het zuiden nog een bui. Smiddags is het vrijwel overal droog. Schijnt de zon geregeld en het wordt smiddags maximaal 8 graden.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 George Manos in Liverpool, England. Jeremy Paul Cornerly, how you doing, sir, in Lewiston, Idaho. Hey. Do check me out on Facebook, leave your comments, and do come and say hello at some of my shows. Now let's get back into it. This is that perfecto mondo moment where I highlight brand new releases. Just come out called Wake Up. It's by Omg. It's on Fluoro. Love this track. Maxi collaborate with Liam Wilson, Mr. Bright Side by the Mighty Killers. Paul Oakenfold checking out. See you next week. Bye. Thank you for tuning in to Planet Perfecto. You can replay the show on iTunes, SoundCloud, or Mixcloud, or get the playlist on Spotify. You can also find Paul Oakenfold on all social media channels. Just go to pauloakenfold.com for direct links. Closing down broadcast. Terminating music transmission transportation portal back to Earth initiated, leaving planet Perfecta in 15 seconds. Systems online. Begin sequence. Control returns to your airwaves next week. Same time, same place.